De hulporganisaties roepen regeringen op om kinderen in het oog te houden... en gezinnen te beschermen tegen armoede. Door snel handelen kan het gevaar dat is ontstaan voor de armste landen en kwetsbaarste kinderen worden tegengegaan, zegt Save the Children. Vliegtuigbouwer Boeing hervat de productie van het toestel 737 MAX. Dit type staat al meer een jaar aan de grond na twee dodelijke ongelukken. Boeing verwacht dat er binnenkort een seintje komt van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit dat de toestellen weer de lucht in mogen. Eerder op de dag maakte de vliegtuigbouwer een ontslaggolf bekend. Als gevolg van de dalende vraag naar vliegreizen door de coronacrisis... verliezen duizenden Boeing-medewerkers hun, hun baan. De ontslagboete blijft toch deels bestaan, meldde Haagse bronnen aan de NOS. Die boete zou helemaal verdwijnen bij het tweede steunpakket voor werkgevers... die door de coronamaatregelen in problemen zijn gekomen... Maar nu komt het kabinet er na kritiek toch van terug. De ontslagboete blijft bestaan voor bedrijven die meer dan 20 mensen ontslaan... en geen akkoord hebben met de vakbonden. Ook wordt het hele steunpakket verlengd van drie naar vier maanden... waardoor het tot 1 oktober loopt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie en de FBI zijn een onderzoek begonnen... naar de dood van een ongewapende zwarte man in Minneapolis, zegt president Trump. Hij noemt de dood van George Floyd een zeer triest en tragisch voorval. Een witte agent hield Floyd minutenlang op de grond door zijn knie in de nek van het slachtoffer te duwen. De man riep tevergeefs meerdere keren dat hij geen lucht meer kreeg. De burgemeester van Minneapolis wil dat de dader wordt vervolgd.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 beat go. Whoa, whoa. Let the beat go. Whoa, whoa. Let the beat go. Whoa, whoa. Let the beat go. Whoa, whoa. Let the beat go. She's so amazing. She got me dancing. We in the music. Uh, this is our anthem. Tonight we celebrate this moment and we won't stop now. Now, now, now. the world 24 hours a day. This is HTVI, Happy TV International, bringing you happy news from around the world 24 hours a day. Day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day. evening, I'm John Glad. Thank you for joining us for Happy Headline News from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today. No fatal car crash and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us. It was John Glad for HDVI. hours a day. ragazze dentro i bagni che si amano, la notte è giovane, giovani vecchi Flutterscap, Flutterscap, Flutterscap het ritme van de lente.